Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De sleutel van een cel waarin Nelson Mandela jarenlang zat opgesloten wordt niet geveild. Op 28 januari zou die geveild worden in een Amerikaans veilinghuis... maar het Zuid-Afrikaanse ministerie van Cultuur vond dat de sleutel terug moest naar Zuid-Afrika... vanwege de historische waarde ervan. Op de veiling zouden ook andere spullen van Mandela onder de hamer gaan. Daarvan wordt nog onderzocht of ze nationaal erfgoed vormen. De veiling is voorlopig uitgesteld. Op een paar plaatsen is afgelopen avond geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Wageningen kwamen zo'n 250 demonstranten samen voor een lichtjestocht, bericht Omroep Gelderland. In Leeuwarden werd op het Wilhelminaplein betoogd door zo'n 150 mensen, meldt Omroep Friesland. En in Kerkdriel en Alkmaar gingen ook mensen de straat op. De kans op code zwart is door Omicron iets kleiner geworden. Dat zei klinisch epidemioloog Olaf Dekkers vanavond in Nieuwsuur. Volgens hem bewijst Omicron zich steeds duidelijker als minder ziekmakend. En lijkt de IC voorlopig niet vol te lopen. Verder zei Dekkers dat hij denkt dat Nederland met twee maanden uit de ellende van Omicron is. Het prijzengeld voor vrouwen van het golftoernooi van de US Open wordt fors verhoogd. Het gaat van 5,5 miljoen dollar naar 10 miljoen dollar. De organisatie kan zich de bijna verdubbeling veroorloven na het afsluiten van een sponsordeal. Het is meteen het hoogste bedrag in deze sport dat ooit aan vrouwen wordt uitgekeerd. De prijzenpot is nog niet helemaal gelijk aan die van de US Open mannen. Die bedroeg vorig jaar 12,5 miljoen dollar. Het weer. Lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel.